Het telefoonnummer is overbelast. Het nummer dat u heeft gekozen reageert niet. Probeer het later opnieuw. The number you dialed is not responding. Please try again later. Sommige mensen zouden al 100 keer geprobeerd hebben om naar 0800 1295 te bellen mocht je er straks toch een keer doorheen komen... dan is er nog een maar, zegt demissionair minister De Jonge. Er zijn maar 200.000 vaccins, dus eh, we hebben er 200.000 nu te vergeven. En als je nummer 200.001 bent, ja, dan moet je wachten op de volgende levering. Krijg een sms'je als de volgende levering binnenkomt en beschikbaar is. Voor dit vaccin heb je maar één prik nodig. Dus als je binnenkort op vakantie wil of niet echt dol bent op prikken, dan kan dat handig zijn. Partijleiders Sigrid Kaag van D66 en Mark Rutte van de VVD slingeren vandaag hun laptops aan. Ze gaan alvast tikken aan een regeerakkoord. Daarna kunnen andere partijen zich eventueel aansluiten. In de Tweede Kamer wordt zo gedebatteerd over hoe het tot nu toe gaat met de puzzel voor een nieuw kabinet. Een biertje op de tribune tijdens de Olympische Spelen is er dit keer niet bij. Er zal in Tokio geen alcohol worden verkocht in en om de stadions. Op die manier hoopt de organisatie te zorgen dat het sportfestijn coronaproof kan worden georganiseerd. Daar maken veel Japanners zich zorgen over. Een domper voor het Nederlands elftal. Luc de Jong komt niet meer in actie op het EK. Gisteren werd hij tijdens een training per ongeluk op zijn knie getrapt. Is te zien en te horen op een filmpje. De spits heeft zoveel last dat hij niet meer kan spelen. Luc de Jong is de tweede international die vertrekt bij de EK-selectie. Donny van der Beek haakte ook af met een blessure. Het weer nu nog bewolkt en op sommige plekken regenachtig. Vanmiddag meer zon en een gaat of 19.